Volgens de onderwijsinspectie kunnen studenten van sommige opleidingen nu veel te makkelijk aan hun diploma komen. Vooral in Holland ligt onder vuur. De hogeschool kreeg een boete voor het ten onrechte verstrekken van diploma's en Zelstra dreigde vier opleidingen te sluiten omdat het niveau onder de maat is. Uit het debat bleek dat de Kamer de maatregelen steunt die Zijlstra vrijdag aankondigde om het niveau van het hbo te verbeteren. Internationaal is veel ophef ontstaan over de arrestatie van een vrouw in Saoedi-Arabië. Manal al-Sherif werd zondag opgepakt omdat ze een auto bestuurde en een filmpje van haar autorit stond op YouTube. In Saoedi-Arabië mogen vrouwen niet achter het stuur zitten en met haar actie wilde al-Sherif andere vrouwen mobiliseren om tegen dit verbod in actie te komen. Na haar arrestatie zijn op internet inmiddels meer filmpjes te vinden waarin Saoedische vrouwen een auto besturen. Ook zijn er actiecomité's op onder meer Facebook opgericht die pleiten voor de vrijlating van al-Sharif. Mensenrechtenorganisaties hebben de Saoedische regering opgeroepen om het verbod voor vrouwen om auto te rijden af te schaffen. De Verenigde Staten hebben van Pakistan het wrak van de helikopter teruggekregen. Die werd gebruikt bij de actie tegen Osama Bin Laden. De Black Hawk was uitgerust met zeer geavanceerde technologie en aangepast om onder meer detectie door radar te voorkomen. Amerikaanse commando's bliezen de helikopter op nadat hij bij de landing in Abbottabad beschadigd was geraakt. Zo wilden ze voorkomen dat geheime Amerikaanse technologie in verkeerde handen kwam. Afgelopen weekend is het wrak door Pakistan overgedragen, heeft het Pentagon bekendgemaakt. Het weer vannacht vrij helder en de temperatuur daalt tot een graad of 6. Overdag zonnig met in de middag een paar stapelwolken.